Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een woning in Huizen is zwaar beschadigd door een ontploffing. Waardoor die ontploffing is veroorzaakt is niet duidelijk. Het huis werd tot kort geleden beveiligd door de politie, zegt NH Nieuws. Er zou een gevaar zijn voor buurtbewoners, maar wat dat gevaar dan was, is niet bekend. Buurtbewoners van het ontplofte huis slapen nu tijdelijk ergens anders... omdat er misschien nog meer explosieven in de woning zijn. De straat is door de explosieve opruimingsdienst afgezet voor onderzoek. Bij een schietpartij in een kroeg in Johannesburg zijn 14 mensen om het leven gekomen. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie gebeurde de schietpartij even na middernacht. Negen mensen liggen nog in het ziekenhuis. Oekraïne is medeschuldig aan een aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk. Dat staat in een rapport van de VN. Oekraïne geeft Rusland de schuld van de aanval. Maar omdat Oekraïense militairen zelf het verzorgingshuis inliepen om te schuilen... maakten ze van het huis en de patiënten die erin woonden een doelwit. Er kwamen tientallen mensen om bij de aanval. Bijna 2 miljoen mensen keken gisteravond naar de eerste wedstrijd van de Oranje Vrouwen op het EK voetbal. En dat is bijna evenveel als de eerste wedstrijd van het vorige EK dat toen in Nederland werd gehouden. Nederland speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Zweden. Oogstrelend was het niet, maar spannend wel. Nou, matig, matig. We hadden eigenlijk meer verwacht. Ja, dat is erg jammer. Ja, het was wel heel spannend, ja. ja. Dus uh, eerste wedstrijd, eerste helft was niet heel bijzonder, maar de tweede helft was toch, eh, waren ze duidelijk een stuk sterker. Zeker wel een spannende wedstrijd. Maar het eh, gaat goed komen. We gaan eh, volgende wedstrijd gewoon gewoon winnen. En die wedstrijd is woensdag. Dan spelen ze tegen Portugal. Het weer nog. Pas vanmiddag laat de zon zich zien. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen ziet het er iets beter uit met flink wat zon en 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland.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 Ik dacht dat het Malta heette. Maar ik vond het wel toepasselijk. Summer, de zomer is echt begonnen. De vakanties staan voor de deur. En ja, dus deze uitzending staat een beetje in het teken van de zomer. Met onder andere muziek van Joe Jackson, Judith Nijland, June Christie, Pauline van Schaik, Lisa Bazans, Alice Babs, bekend natuurlijk, Jessica de Boer, Somi, Imelda May, Bert Hart. Kortom, van alles te beluisteren. En natuurlijk ook allerlei instrumentalisten. Ik zie Earl Palmer staan, Louis van Dijk, Duke Ellington... Gerald Clayton, Lucas van Marwijk. Nou, kortom, het gaat een mooie uitzending worden. En ja, omdat de zomer voor de deur staat en ik van de week een koffer zag. Nou, niet één koffer, maar ik zag tientallen, nou misschien wel honderden koffers op Schiphol liggen. Dus ik dacht, eh, traveling light, dat, is, eh, dat voorkomt risico's als je met vliegtuig gaat en grote koffers meeneemt. En dat is een prachtige cd van Alexander Bates kwartet samen met Judith Nijland. Uh, traveling Light. En even kijken welk nummer ik heb gekozen. It's nice to go traveling. It's very nice to go traveling to Paris, London, and Rome. It's so, so nice to go traveling, but it's so much nicer, yes, it's so much nicer to come home. It's very nice to just wander the camel route to Iraq. It's so, so nice to just wander. It's so much nicer. Yes, it's oh so nice to wander back. The Monsieurs and men and the is are sweet, but they can't compete cause they just don't have what the models have on Madison Ave. It's very nice to be footloose comes with just a toothbrush and comb. It's so, so nice to be footloose, but your heart starts singing when you're homeward winging across the foam. And you know your fate is where the Empire State is waiting Traveling Light is een eh, samenwerkingsproject van eh, eh, de tenorsaxofonist Alexander Beets... en de zangeres Judith Nijland. En het onderwerp past natuurlijk goed bij deze uitzending. Lekker op vakantie gaan. Iedereen heeft er volgens eigen zeggen wel recht op natuurlijk. Maar wees voorzichtig met je bagage. Neem niet te veel mee, dus Traveling Light. Benny Carter, ook natuurlijk een saxofonist die we allemaal wel kennen heeft natuurlijk ook de nodige muziek gemaakt. En ik ga even kijken wat ik van Benny Carter had klaargezet. Benny Carter. Hier heb ik hem. Summer Serenade. En dan wordt hij geholpen daarbij door eh, Kenny Drew op de piano... bassist Jesper Lundgaard en de drummer Ed Tickpin. En ja, een mooi nummertje, Summer Serenade... van de gelijknamige LP-CD. Eh, Benny Carter... Carter. zomerse klanken werden vertolkt door Benny Carter. Summer Serenade. Eh, ja, lekker muziekje. Lekker buiten zitten. Wat wil je nog meer? Ik las het weerbericht wat voor de komende dagen gaat komen. En dat, dat wordt warm, warm, warmer. Begreep ik. En daar past eigenlijk maar één lied bij. En dat wordt gezongen door June Christie. Something cool. Als het te warm wordt heb je behoefte aan iets cools. Natuurlijk. Kom ze. something cool. I'd like to order something cool. It's so warm here in town, and the heat gets me down. Yes, I'd like something a while. I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different bows who would beg and beg to take me to the ball. get so tired Well, it's true It's just a memory I had One I almost forgot Cause the weather's so hot and I'm feeling so bad about a date. Oh, wait, I'm such a fool. He's just a guy. Ja, dat was natuurlijk dus de onvergetelijke Mr. Aker Bilk... en de Deense pianist Bent Fabrik. En die speelde Summer Set En dat kwam allemaal van een cd'tje uit 2002, Cocktails for Two. Ja, dat past natuurlijk allemaal in de zomerse setting natuurlijk. En wat ook hierin past is een nummer van een cd van uh, Paulien van Schaik en Han van der Geijn. En we zijn toch wel met een aantal Nederlanders bezig nu. In Summer. Eh, ook aardig. Paulien van Schaik. In summer I miss you more than any other season My heart has lost all thought of rhyme and reason. In summer, it's like winter in my heart. are stronger than the trials we had to weather. It's like when toch altijd een prachtige cd van uh, Paulien van Schaik. Een beetje spannende zangstem toch wel. En natuurlijk het fascinerende spel op de bos van uh, Hein van der Gein. ja, echt een top cd hoor. Echt een, kan je in de zomer en in de winter draaien zou ik bijna zeggen. de vorige keer heb ik iets gedraaid van de John Wayson... Eh, eh, Strada Big Band. En dat is een aardige cd. Dat zijn de big bands. En ik ga eens even kijken of ik die kan vinden. Want ik wilde nog een keer wat van draaien. John Wezens. De cd heet Chronicles. Een cd 2022. En een, nummer, een heel bekend nummer. Blues for Alice. Volgens mij is dat een, nummer van... Ik moet even denken van wie dat ook alweer was. Eh, Blues for Alice. Dat is natuurlijk van Charlie Parker. Komt-ie. Ja, leuk deze dat. John Rayson Strata Big Band. En dat is een 17 17-koppige eh, big band. Eh, in dit nummer hoorde je ook eh, drie trombonisten... David Butler, Paul Burke en Tony Baker. En ja, het is vlot, vrolijk. En ja, de, hele cd is eigenlijk een, een must om te beluisteren, zou ik zeggen. John Rayson Strata Big Band. Een cd'tje uit deze tijd, 2022. Eh dan kom ik bij iets, ja, is het Italiaans? Ik denk het wel. Kevin Hayes, uh, eh, Shailia Izzy en Gregoire Marais. Across the Sea heet de cd. En ik doe het eh, nummertje James. Eh, Kevin Hayes. Komt-ie. would sing right along. Wouldn't nothing be wrong? What this man say? Ja, dat was natuurlijk op uh, mondharmonica... Eh, de bekende Gregor Mare, de opvolger van Toets Tielemans, zou ik bijna zeggen. ZFM Ja, dat is natuurlijk het eh, trio Louis van Dijk. En dat is een heel bekend nummer. De, en It's a Lovely Way to Spend an Evening. En dat komt van een cd, The Summer Knows, in 2009. En volgens mij speelt Louis van Dijk hier op piano... John Engels natuurlijk op de drums en Jack Scholz op de bas. Eh, ja, blijft leuk. Wel wat uit de oude doos natuurlijk. Uh, eens even kijken wat ik dan achter zou draaien. Oh ja, ik weet alweer wat ik dan eh, uitgezocht had. Eh, dat is wat Nicola Conte. En die wordt geholpen door Lisa Bassange. All Gone komt van een cd Other Directions 2008. without you, must love without you alone. Leave it alone, it's all gone. Leave it alone, it's all gone. Don't stay to see me turn from your arms. Leave it alone, it's all gone. Give me my death, close my mouth Give me my breath. me my love without you Eh, Nicola Conte, de Italiaanse disjockey, gitarist en producer... is natuurlijk van origine klassiek opgeleid... maar hij viel al gauw voor de zwoele klanken van de Braziliaanse jazz, samba en bossa nova. En die klanken brachten hem uiteindelijk over de gehele wereld. Hij draait in clubs in New York en, eh, nou, overal over de hele wereld bekend. Altijd wel een beetje lekkere eh, zomerse muziek natuurlijk. Dus vandaar in dit programma. Dan daar kom ik bij een Fransman. En zijn naam is uh, Laurent Bardin. En die heeft verschillende. Het is een saxofonist, toetsenist, componist. En die heeft een, een bandje dat heet Limousine. En daar speel ik een track van een film. En eh, dat is de film De Ville. En het thème de Je Brasserie. brasserie. Eh, Laurent Bardin, Limousine. Ik moet hem even opzoeken. Limousine, komt-ie. dat Limousine heeft verschillende cd'tjes gemaakt. En, eh, maar dit is een soundtrack eh, van De Ville. Een andere soundtrack die eigenlijk ook wel grappig is... en zeker voor jazzliefhebbers is The Fabulous Baker Boys. En daar staat een nummer op van Earl Palmer... Eh, trio, A Lullaby of Birdland, heel bekend. Palmer is natuurlijk een eh, bekende drummer geweest. En volgens mij werd de piano hier bespeeld door eh, Karin Hernandez. En veel van die muziek op deze Fabulous Baker Boys cd's... is van de Dave Crushen, natuurlijk ook een bekende jazzman. En wat heb ik dan nog klaarstaan? Oh ja, ik dacht dat ik iets van... Ik moet even kijken of ik dat meegenomen heb. Eh, Dave Brubeck. Ik denk dat ik dat niet meegenomen heb, maar dit heb ik wel meegenomen. Ja, ik weet weer wat ik wilde draaien. Dit is ook heel mooi, vond ik zelf. Dat, is, eh, dat past nog wel in het eerste uur. Dat is, eh, even kijken, dit is Philip Harper. Burke Works. luisterden naar Philip Harper en de eh, Massimo eh, Farao trio. En eh, die Philip Harper is een trompetist, geboren in Baltimore, opgegroeid in Atlanta... en heeft onder andere gespeeld bij de Jazz Messengers en de Mingus Big Band. En dit is een aardige cd, ik vind het lekker klinken. En ja, hier wordt er vrolijk van, zou ik bijna zeggen. En dat is ook altijd van de muziek van Papik. En daar gaan we mee, dat is de laatste die we draaien. This Happiness. I've been waiting for this light to arrive and shine through my door. Rising my esteem, I've been waiting for this happiness to come. I've been longing for that something new to break into my life. Many days undo, I've been waiting, and I won't let it go this time. We don't see things as they are, we see them as we are. Another point of view can help you make it through. Moving forward, reaching confidence to fulfill my dreams. Getting round and let's move forward Believing in myself this time mm, In myself this time La la la feelings that are growing in your soul. Oh, growing in your soul. happiness to come. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz. En dit is natuurlijk een fantastische Papik. Wil je daar meer van zien? Kijk dan op YouTube. staan verschillende filmpjes van Papik. Italiaans clubje volgens mij. Zeer de moeite waard. Maar na 11 komen we weer terug met nog veel meer mooie muziek. En eh, ja, ik zou zeggen, kom dan ook. Blijf, blijf gewoon luisteren. Pak even een bakje koffie of een glaasje fris. En dan horen we elkaar weer na het nieuws van 11 uur tot zo direct.